De verdachte is een vrouw van 21 die dus al niet meer welkom was in de winkel. De politie heeft daar vlak voor het incident van gisteren nog de winkel uitgeleid. Niet lang daarna kwam ze terug en ging het mis. De politie roept mensen die erbij waren op om zich te melden, zodat ze slachtofferhulp kunnen krijgen. Een spannende dag in Rusland. Navalny, een van de grootste vijanden van de Russische president Poetin... krijgt te horen welke straf hem boven het hoofd hangt. Navalny zit nu al een gevangenisstraf uit. Deze uitspraak komt daar dus bovenop, zegt correspondent Iris de Graaf. Hij staat terecht voor het oprichten van een extremistische organisatie. En daarom wordt er nog eens 20 jaar tegen hem geëist. En het is al vrijwel zeker dat hij dat vandaag ook opgelegd krijgt. Nou, en tel dat op bij de 11,5 jaar die hij nu al uitzit. Ja, dan lijkt het er niet niet op dat hij onder het huidige regime van Poetin nog levend uit die gevangenis gaat komen. Zakkenrollers doen goede zaken. In het eerste halfjaar werd er in ons land 6500 keer aangifte gedaan van een gestolen telefoon, portemonnee of zonnebril. En dat is een stijging van bijna 40% in vergelijking met vorig jaar, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant slaan ze vooral hun slag op festivals en concerten. En steeds meer mensen gooien de heupjes los op salsa-muziek. Bij dansscholen zien ze dat er vaker lessen worden geboekt... en ook salsa-feesten worden drukker bezocht. Merken ook deze dansers. Ja, het is gewoon heel cliché misschien, maar je gaat vanzelf, word je gewoon bam. Je gaat aan je merkt wel, zeker als je eenmaal in de scene terechtkomt, hoe groot het is. En dat het ook alleen maar groter wordt. Ja, omdat er gewoon eigenlijk iedere dag wel ergens gedanst kan worden. in heel Nederland.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 make ends meet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 And you'd say, oh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 有吧。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 você só just so Ay, llegó el tiburón y con él se me fue.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 la, la,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 ding, want jij is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? is wat ik zei tegen haar.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 ik zei tegen haar